Dit is Juri Stubinitsky met het NOS-journaal. IMF-topman strauss voorbrengen in de beruchte gevangenis Rikers Island. Er zitten 11.000 gedetineerden dicht op elkaar, vaak voor korte straffen of in afwachting van hun rechtszaak. strauss moet er in elk geval zitten tot vrijdag, dan is zijn volgende rechtszitting. Zijn advocaten vroegen de rechter om in te stemmen met een borgsom van 1 miljoen dollar. Hij zou dan in New York kunnen blijven tot de volgende zitting. De rechter wees dat af omdat ze vindt dat er vluchtgevaar is en mogelijk ook omdat er forensisch bewijs is in de zaak. De 62-jarige topman van het IMF wordt verdacht van aanranding van een kamermeisje in zijn hotel in New York. Ouders in Nederland nemen steeds meer tijd voor hun kinderen. Dat staat in het gezinsrapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Gemiddeld besteden moeders 14 uur per week aan de zorg en opvoeding van hun kind, vaders 6 uur per week. Dat is bijna twee keer zoveel als in 1980. Verder staat in het gezinsrapport dat een derde van de ouders de combinatie van werk en opvoeding zwaar vindt. Verder groeien steeds meer kinderen op in relatieve armoede. Dat komt door de financiële crisis. 6 tot 9 procent woont in een gezin dat niet genoeg geld heeft voor kleren en eten. De Italiaan Mario Draghi wordt, wordt zo goed als zeker de nieuwe topman van de Europese Centrale Bank. De ministers van Financiën van de EU hebben in Brussel ingestemd met zijn benoeming. Draghi is de enige kandidaat. Hij zou in november aan de slag kunnen bij de ECB. De huidige president, Jean-Claude Trichet, treedt eind oktober af. De 63-jarige Draghi is nu voorzitter van de Italiaanse Centrale Bank.